NOS-journaal. Bij een bootongeluk op het Italiaanse Como-meer is een Nederlandse vrouw om het leven gekomen. De vrouw van 33 zou gistermiddag van de boot zijn gevallen na een botsing met een andere boot. Ze overleed in het ziekenhuis. Een opvarende van het andere schip raakte ook gewond, maar is buiten levensgevaar. De Italiaanse politie doet onderzoek. Door hevige regenval hebben delen van Spanje te maken met overstromingen. Met name Catalonië in het noordoosten van Spanje kampt met wateroverlast. Daar viel in een uurtijd 5 centimeter regen. Het treinverkeer werd stilgelegd en wegen werden afgesloten. En een ziekenhuis bij Barcelona, daar viel de stroom uit. In een nabijgelegen stadje zijn twee mensen vermist. Volgens de brandweer zijn ze mogelijk meegesleurd door een rivier. Voor de kust van de Dominicaanse Republiek is een boot met 40 migranten gekapseist. Daarbij zijn zeker zes mensen om het leven gekomen. 19 anderen werden gered. Hulpdiensten zoeken naar meer overlevenden, maar de zoektocht gaat moeilijk vanwege hoge golven. Bij een pro-Palestina-demonstratie in het Verenigd Koninkrijk zijn gisteren 71 mensen opgepakt. Het gaat om mensen die steun uitspraken voor Palestine Action. Die actiegroep werd onlangs door de Britse regering op een terreurlijst gezet na vernielingen op een luchtmachtbasis. Vorige week werden ook al tientallen demonstranten opgepakt toen ze hun steun uitspraken voor de pro-Palestijnse groep. De stroomstoring bij een spoortunnel in Rotterdam is nog altijd niet opgelost. Vanwege de storing rijden sinds zaterdagmiddag geen treinen tussen Rotterdam Centraal en Rotterdam Zuid. Vooral internationale reizigers hebben daar last van. Zo reed de Eurostar naar Parijs om via Utrecht en Den Bosch. Het probleem ontstond door een stroomstoring bij de stroomleverancier. NS meldt dat de overlast nog tot zeker twee uur vanmiddag duurt. Het weer, de dag begint droog met geregeld zon. Vanmiddag kans op een bui en het wordt maximaal 21 tot 26 graden. Morgen meer zon en iets warmer dan maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer op de A4 van Amsterdam naar Den Haag staat nog steeds 10 minuten in de file voor knooppunt Burgerveen. Ze zijn daar aan het opruimen nadat er vanmiddag een ongeluk gebeurde.